Kees Groot met het NOS-journaal. In de Saoedische hoofdstad Riyadh verlaten. Hij werd daar behandeld voor brandwonden die hij had opgelopen bij een mortieraanval op zijn paleis in Jemen twee maanden geleden. Saleh zal voorlopig zeker niet terugkeren naar Jemen. De regering van Saoedi-Arabië brengt hem onder in een huis in Riyadh. Saleh verliet Jemen na maandenlange protesten tegen zijn regime dat uitmondde in een aanslag op zijn paleis. In Jemen zijn er nog steeds botsingen tussen het regeringsleger en een opstandige stam. Op Giro 555 is tot nu toe 18,5 miljoen euro binnengekomen voor de slachtoffers van de droogte in de Hoorn van Afrika. De samenwerkende hulporganisaties zijn tevreden over de actieweek die is gehouden. De afgelopen week zijn overal in het land acties gehouden om geld in te zamelen voor de mensen in met name Ethiopië, Kenia en Somalië. De opbrengst van Giro 555 wordt gebruikt voor voedsel, water en medicijnen. Uit Syrië komen opnieuw berichten over aanvallen van het leger op steden in het midden en het oosten van het land. Mensenrechtenactivisten zeggen dat zeven mensen om het leven zijn gekomen. Getuigen melden dat een stad in het oosten vanochtend vroeg van vier kanten werd aangevallen door tanks. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken kondigde gisteren aan dat er nog voor het eind van het jaar vrije verkiezingen komen. Maar ook is gemeld dat een oppositieleider en zijn twee zoons zijn opgepakt. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft gisteren gebeld met president Assad. Hij vroeg om onmiddellijk een eind te maken aan het geweld tegen burgers. De reactie van Assad is niet bekendgemaakt. PSV is in de eerste wedstrijd van het seizoen meteen tegen een nederlaag aangelopen. In Alkmaar won AZ met 3-1 na een ruststand van 2-1. AZ kwam op voorsprong door doelpunten van Martens en Viergever. Vlak voor rust verkleinde PSV'er Mertens de achterstand. En 10 minuten voor tijd werd het 3-1 voor AZ door Altidore. Het weer, buien, maar hier en daar ook zon. Maximum temperatuur 20 graden. Morgen en overmorgen herfstachtig met buien en veel wind. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt vandaag op snelheid gecontroleerd op de A5 Haarlem-Hoofddorp tussen knooppunt Raasdorp en Hoofddorp.